Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers willen alsnog zo snel mogelijk een prik in hun arm. Er lagen voor morgen 35.000 Janssen-vaccins voor ze klaar. Maar het feest gaat niet door omdat meerdere mensen in Amerika na hun prik ernstige tromboseklachten hebben gekregen. Er wordt naar gekeken en tot die tijd is er een prikstop van een week. Maar de Zorgmedewerkersbond is er klaar mee. We kunnen niet blijven verwachten dat ze maar door blijven gaan. Terwijl aan de andere kant we heel makkelijk zeggen... ja, dan moeten ze maar even een week wachten. We verwachten dan dat de minister voor een alternatief zorgt. Zij willen dat er voor mensen in de zorg snel een prik van een andere fabrikant wordt geregeld... zoals Pfizer of Moderna. Er zijn vorig jaar 135 incidenten met jodenhaat gemeld. Dat zegt de stichting die dat bijhoudt. Het zijn er bijna 50 minder dan in 2019. Maar de incidenten die er waren zijn volgens de onderzoekers wel heftiger. Volgens hen krijgen joden soms de schuld van corona... en zijn er complottheorieën over joodse overheersing. En profielrenners die tijdens een wedstrijd een bidonnetje weggooien waar dat niet mag... mogen toch gewoon doorrijden... Nu worden ze meteen gedisqualificeerd, maar de bond vindt dat toch wat te streng. Overtreders krijgen vanaf nu eerst een boete. Als ze nog een keer de fout ingaan, moeten ze wel afstappen. En voor Gerda uit Alkmaar is het in deze coronatijden helemaal ellendig om thuis te zitten. Ze zit al jaren in de rioollucht. Maar sinds vorig jaar is de stank helemaal niet te harden. Vreselijk, het, het, dringt overal doorheen. Eh, ehm, het, het, het, is alleen als je de deuren wagenwijd open hebt... dan is het eigenlijk te doen in huis. En ze doet dan ook van alles om van die rioollucht af te komen. Nou, ik heb verschillende keren gebeld met de gemeente. Ehm, die eh, nemen het vind ik niet heel serieus. Gerda heeft daarom aan haar buren gevraagd of zij ook last van de stank hebben. Buurtbewoner Arjan is juist van die putlucht af en weet ook de oplossing. De open putten vervangen. Want de riolering in het midden van onze straat is allemaal aangepakt. De gemeente Alkmaar zegt dat het riool daar twee jaar geleden is bekeken... en dat het nog zeker 25 jaar mee kan. Het weer nog veel opklaringen. Later vanavond en vannacht kan het behoorlijk afkoelen. Op sommige plekken gaat het ook weer licht vriezen. Morgen eerst nog wat buien, maar daarna blijft het overal droog. En het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staat nog een korte file op de A7 van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer. Je hebt daar nog vijf minuten op onthoud. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, althans op de oprit naar de A10 bij Amsterdam-Geuzenveld.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 Money, That's What I Want van Barrett Strong. Bepaalde de 23e plaats. En daar bleef het niet bij, want hij bracht ons nog veel meer hits. Maar dan voor anderen. En wat dacht je van I Heard It Through the Grapevine... Papa Was a Rolling Stone en van War. Later nog een grote hit voor Frankie Goes to Hollywood. Allemaal te danken dus aan Barrett Strong... met eerlijk is eerlijk hulp van producer Norman Whitfield... die je in het eerste uur nog hoorde met Smiling Faces. Straks nog muziek van Mini Riperton, Gil Scott Heron en Mop Mop. Maar nu eerst nog zo'n topproducer, namelijk Nile Rodgers. Hij schreef mee aan albums die opgeteld meer dan 500 miljoen keer over de toonbank gingen. En over wie hebben we dan onder andere? Nou, eh, Sister Sledge, eh, Diana Ross, David Bowie... In Excess, The Reflex van Duran Duran, Like a Virgin van Madonna... Lady Gaga, Blondie, Daft Punk, zo kunnen we nog wel een uurtje doorgaan. En tijdens de concerten die hij tegenwoordig geeft... speelt hij dus al deze songs waarvan hij, waaraan hij dus ooit heeft meegewerkt. En waarvan twee derde tot jouw eh, favoriete behoort. Zonder dat je het zelf eh, door eh, had ooit. Feestje gegarandeerd. Nu op CFM zijn eigen formatie. Chic opgericht met die andere topproducers, namelijk Dennis Edwards. En ook hier vlogen er voornamelijk disco-hits als warme broodjes over de toonbank. Zoals... the rush for. Got me getting back on the bus for. Not for dripping, but sure done for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus for. You're not for dripping, but sure done for a wealthy mind. trying to buy you my Earnhardt. Racing so fast from first glance, by chance wanna take a Walk on the south side, fly you out to Chicago tomorrow. I don't usually do this, bear with me. If it sounds foolish, but fools fall in it all the time. It's the telephone man, something wrong with my line, trying to reel it in. But she won't let me catch it, it's a real love thing like Mary J would sing. I'm a traveling man moving through places. You have one of the most unforgettable faces. See a little smile started on your face now. No buzz, you shotgun every day now. Heavy, heavy, I could count the ways now. No problem, me never a waste now. Fun days, long nights, you wonder your ways now. not on the rush for. Oh. Got me getting back on the bus for. Oh. Not for dripping, but sure them for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus for. Not for dripping, but sure them for a wealthy mind. That's right. She much of you in a rush. I'm just speaking, but then again, your presence enough to this fly on the wall curve me like nah. I know you said you uninspired, my game is tired. Sorry, love, I never threw it. Gotta know you free to be. Overstand you not for me, but it's a possibility. I just wanna listen to you, maybe learn from one another. Hoping I fit your design and you call me your lover. But I truly understand if I'm not your average brother. Precious goddess, may I have this wine on the floor one time. Easy back it up, butterfly free mind as I try to keep up. You should have seen me in my prime. I know the battleground filled with deception and infidelity. And you ain't falling for the okey doke, is what you telling me. Never let a fool get you, or the kids be the centerpiece. Yeah, Never, never let the kiss be the centerpiece. but out on the rush for. Got me getting back on the bus for. not for dripping, but sure done for a wealthy mind. So who you stepping out on the rush for? You got me getting back on the bus for. not for dripping, but sure done for a wealthy mind. See, I you. Wat de gemist blijft het toch. Ik heb laatst nog een keer de documentaire bekeken van haar op eh, Netflix. Mocht je dit weekend niets doen hebben en eh, de docu nog niet hebben gezien... ga dan vooral eens rustig voor zitten. Prachtig en ook zo treurig tegelijk. Mr. Magic hoorde je, ze was nogal een stevige roker... en dit was haar ode aan het gebruik van softdrugs. Eens kijken wat de toekomst eh, ons gaat brengen. Bekeken door de glazen bol van de Fatback Band. morning, back morning, whistleblow. You baby. known that there would come a time when we would have to leave this planet behind. Space will be my home. Space will be my home. This world that we have loved, and in loving so deeply, we abused, like a mother abused by her own child. Space will be my home. say it was another ship that brought us here, that we were seeded by panspermia. And now from the windows of the last ship to go, we look out onto the barren fields, to the burnt roots of trees and black rivers, in this chemical rainforest, in this chemical rainforest. my mm. home. Space will be my home. As we travel the space waves, we leave no data trace. We hibernate through cryogenic sleep, emerging into another world, in another time and space. And as we do, we promise not to make the same mistakes again. constellations, of serious moons and the stars aligning. Show me the fertile springs. Let me build my house on stilts of chrome, overlooking the valley of gold. Show me this place that they call Earth, and let me land this ship. Space will be my home. Space will be my home. So long they see us coming and call us UFOs. So long they call us extraterrestrial alien life forms. Not knowing that we adapt. And we come from a future when we have learned to warp the fabric of time and space. My lunar love, take my hand. Soon we will forget where we have come from. Space will be my home. Space will be my home. Space will be my home space will be my home. girl, boy, what she want? he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will write and a heart will mend. He walks on home, tired from work. The letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky gone with the wind. Gossip. Mm. to you, but it's on its way. It goes through the hands and to someone else to find you, girl. God said. die kwam sneller dan eh, gedacht. Waarvoor excuus. Uh, een relatie hebben ze samen Angus en eh, Julia Stone, Paper Aeroplane. Door met een van de grondleggers van de reggae uit Jamaica, Toots and the Metals. In 1968 bracht de band het nummer Do de Reggae uit... en dan reggae geschreven met een Griekse ei op het eind. Hier had het al, de term reggae was geboren. Ze hebben nooit het succes gehad van Bob Marley of van Pieter Tosh. Althans, eh, niet wereldwijd. Al hadden ze absoluut een revival tijdens de ska-periode. En ook eh, Amy Winehouse heeft later nog een nummer van hen gecoverd. Namelijk Monkey Man. Toets overleed eh, vorig jaar aan de gevolgen van het coronavirus... maar is nog steeds met 30 platen op nummer 1 de recordhouder van het aantal nummer 1 hits in Jamaica. Uit zijn tijd dat hij vast zat vanwege het bezit van uh, cannabis... ja, zelfs uh, tot mijn, uh, eh, op Jamaica kan dat tot mijn verbazing. 5446, that's my number. Sing it up, mister! Hear what I say, sir, yeah. yeah. No, no, no, yeah. Get your hands in the air, sir! yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah. in the ghetto. give up theirs, I give up mine. This is a violent civilization. This civilization where I am. Give you channel and I stop on. Got a different kind of cop on it. Chilling on by the millions for Uncle Sam, but Saturday night just ain't that special. Yeah, I got the Constitution on the run. defend our home, defend our land. Got to understand and get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. Everybody got a pistol. Everybody got a 45. Philosophy seems to be, at least as near as I can see, when other folks give up theirs, I give up mine. Everybody got a pistol. This must please the NRA. Yeah, when it's time to lie shadow Gil Scott Heron hoorde je, een van mijn eh, helden. Absolute favorites. Ben benieuwd of je voorkomt in de top 1000 van de, van de Soul. Is eh, vandaag gestart op Sublime. Eh, mag toch aannemen dat het daarin niet ontbreekt. Mocht je fan zijn van het genre, dan weet je waar je moet zijn... de aankomende dagen op Sublime dus. Nog iemand die daar ongetwijfeld niet in zal ontbreken... is Minnie Riperton, vooral bekend van Loving You. Maar ze heeft nog meer interesses en hoe Inside My Love. van uh, Love You, maar dan net op een andere manier. Uh, eh, Mini Rapperton hoorde je. Daar, eh, was het ene laatste nummer hier in het programma Grastuinen. Volgende week ben ik weer. Zelfde tijd, zelfde woensdag om 6 uur dus. we sluiten af met Maze, Future, featuring Frankie Beverly. Ze waren ooit het programma van Marvin Gaye. Hier met hun fijne Joy and Pain. Tot de klok van 8, eh, dan neemt de computer eh, het er ook Dank voor het luisteren. We zien en horen elkaar, elkaar volgende week weer. zijn we lekker verder vanaf een uur of zes. Mooie week, hè? Goed, Robben Oni. Things don't work out the way you want them all the time. As you grow older, you, you kind of learn to live with the joys and pains of life, y'all.